Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij de parlementsverkiezingen in Hongarije heeft premier Orbán de overwinning opgeëist. Hij zei dat die overwinning zo groot is dat je die vanaf de maan kunt zien. Met zo'n 90% van de stemmen geteld komt Orbáns rechtspopulistische partij Fidesz op bijna 54% van de stemmen. De pro-Europese oppositie zou uitkomen op bijna 35%. De oppositiepartijen van links tot uiterst rechts vormden samen één blok tegen Orbán... om meer kans te maken op de winst. Ze gingen lange tijd nek aan nek met Fidesz. De oppositie heeft Orbáns overwinning erkend. Rusland ontkent dat het burgers heeft geëxecuteerd in de Oekraïnse stad Butsja... en noemt de beschuldigingen een provocatie van Oekraïne. Dat moet volgens Rusland besproken worden in de VN-veiligheidsraad. In de voorstad van Kiev zijn volgens de burgemeester meer dan 300 inwoners vermoord. Louis van Gaal leidt al geruime tijd aan prostaatkanker. Dat maakte de bondscoach van het Nederlands elftal bekend bij het RTL-programma Humberto. Volgens Van Gaal gaat het om een agressieve vorm van prostaatkanker... en is hij in totaal al 25 keer bestraald. Dat gebeurde ook tijdens trainingskampen van het Nederlands elftal. Al heeft de bondscoach de selectie er nooit iets over verteld. Van Gaal is ondanks zijn ziekte wel van plan om eind dit jaar met Oranje naar het WK in Qatar te gaan. De NS denkt dat de normale dienstregeling komende ochtend weer kan worden opgestart. Door een grote technische storing reden er gistermiddag en gisteravond geen treinen. De storing zelf is al wel opgelost, maar vanwege de nasleep ervan lukte het nog niet om het treinverkeer weer op te starten.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 Je moet hier niet een beetje op letten. Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo lief. Een kleine president gaat de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. Papa, waarom huilt dat meisje zo? Kan ik er niet heen om haar te troosten? Jou en mama, als ik bang ben in de nacht. Maar wie heeft zei om bij je bed te mogen? Ik vertel je lang niet alles. Nee, nu nog even niet. Want dan blijf je nog wat langer. Zo naïef, een kleine president de wereld redden. Dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn. hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Een kleine president gaat de wereld rennen. Oh, dus blijf jij nou voorlopig maar klein. Blijf jij nou als al die grote mensen net zo zouden denken. Denk ik dat de wereld mooier zou zijn. De wereld zoveel mooier zou zijn. Dat de wereld zo veel mooier zou zijn. Zoveel zo Zoveel mooier. Dan denk ik dat de wereld zo veel mooier zou zijn.